was Yes met Odor of a Lonely Heart. En eh, we gaan nu een, eh, een, lang nummer draaien op speciaal verzoek. En we hebben dat al een paar keer gedraaid in ons eh, programma. En ja, het blijft gewoon een verschrikkelijk goed nummer. Erik Borden is het met de groep War. Daar heeft hij een aantal LP's mee gemaakt. op een van die LP's, Airburn Declares War, staat het nummer Tobacco Road. En de komende 14 minuten, ja, lach niet, 14 minuten gaat u eh, luisteren naar een eh, verschrikkelijk mooie extended version. Go boys! You call him boy, boy. All right, it's on... Uh, Dat zijn nou studiogeluiden. my home because it's dirty and it's filthy. Dirty and it's filthy. You know it's crawling with rats, stinking with lice, but it's my home. It's crawling with cops down on the beat, but it's my home. ago, such a long time ago. I gotta tear it down. Dat was uh, Tobacco Road. En ik zou je aanraden, als je nog over een platenspeler beschikt... ga eens op zoek naar het eh, album Eric Burden en War Declares War. Want het is een, uh, een belevenis. Dat, dat album staat vol met soul, blues-achtige nummers. Helemaal genieten. Dus wat dat betreft helemaal fantastisch. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. En als je het niet leuk hebt gevonden, nou, dan heb je een kwartiertje verveeld. Ben je koffie gaan zetten of weet ik veel wat. We gaan nu weer eh, via een heel rustig jazzy nummer terug in de tijd. En eh, houden we ons voor de rest van het programma hier op CFM bezig met de oude hits. Dus waar, waar, waar alhoewel, dit was ook een oude, want deze opname dateert uit 1970. Deze die we nu gaan horen is iets jonger.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 U weet wel die band waar uh, Eric Clapton in is eh, begonnen, geloof ik zelfs. Um, moet een belofte nakomen. Uh, ik ga een nummer draaien, gemaakt door het FB, oftewel Facebook. Schatje van me, ja, schatje van me. Wanda Vie, een rock bitch, zoals dat heet, met het nummer Believer. I heard the captain cry. Explore the ship, replace the was even een opvuller, want ik eh, kreeg op een of andere manier het apparaat niet aan de gang. Maar nu wel. de Ulysses Brothers. En eh, daarvoor draaiden we wat van eh, Wanda Fee. Eh, schitterend nummer. Ik ben alleen even de, naam kwijt. gaan we toch even opzoeken. Even opzoeken. Niet te vinden. Komen we op terug. Ehm, we lopen een beetje tegen het einde aan van de uitzending. En er is absoluut nog een, een, nummer wat ik zeker wil draaien. een van mijn eerste LP's die ik kocht van Elton John. En zijn eerste, geloof ik. Uh, het, het, nummer wat me altijd heeft uh, gepakt is het nummer Take Me to the Pilot. If you feel that it's real, I'm on trial and I'm here again, your prison. Like a coin in your mint, I am dented. and a spade with hot trees on. Through a glass eye, you're thrown is the one danger zone. Take me to the pilot for control. En Het zit er weer op. Het is weer voorbij. Wat gaat dat toch snel? Ehm, volgende week ben ik er weer. Beetje slaapliedje. Goedenacht, vrienden. Live. Reinhard Mijn. Nog nou, een klein minuutje draaien we het en dan is het over. Ik wens jullie allemaal een eh, prettige eh, voortzetting. Goede besteding van de nacht.